Levi van Eck met het NOS-journaal. De Britse politie behandelt de moord op parlementslid David Emes als een terreurdaad. Bij het vooronderzoek is een mogelijk motief naar voren gekomen... dat verband houdt met islamistisch extremisme, zegt de politie. De 69-jarige Emes werd gisteren doodgestoken. Kort daarna hield de politie een man van 25 aan. Britse media melden dat het gaat om een Brit van Somalische afkomst. In het Zuid-Limburgse Bergen ter Blijt is een automobilist om het leven gekomen door een ongeluk. De auto raakte van de weg en kwam ondersteboven terecht op een taluut. Het is niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren. Ook is niet duidelijk of er nog meer mensen in de auto zaten. Islamitische Staat heeft de aanslag van gisteren op een Sjiïtische moskee in Afghanistan opgeëist. In de moskee in de stad Kandahar kwamen zeker 37 mensen om het leven en raakten tientallen mensen gewond. Eerst schoten twee terroristen de bewakers dood en vervolgens bliezen ze zich binnen op. Vorige week vrijdag was er ook al een grote aanslag op een Sjiitische moskee in Afghanistan. Het lichaam van een Duitse vrouw die sinds de overstromingen van deze zomer werd vermist... is een paar weken geleden in Rotterdam aangespoeld. Vermoedelijk is het lichaam van de ruim 60 jaar oude vrouw via de rivier de Aar in de Rijn beland... die het zo'n 300 kilometer heeft meegevoerd. Bij de overstromingen deze zomer in Duitsland vielen meer dan 180 doden. De helft van de politiemedewerkers in Chicago kan dit weekend met onbetaald verlof worden gestuurd. Ze willen niet zeggen of ze zijn gevaccineerd tegen corona. Van de burgemeester moeten alle agenten hun vaccinatiestatus registreren... maar de grootste politievakbond is daar fel op tegen. Het weer, de zon schijnt vandaag geregeld, het blijft droog en het wordt zo'n 14 graden. Morgen ongeveer hetzelfde als vandaag... Na het weekend wordt het een stuk zachter. Dinsdag kan het 20 graden worden. Wel neemt dan de kans op een bui toe. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANBB. In de regio Noord-Holland is de spits bijna voorbij. Er staan nog files op de A2 Amsterdam richting Den Bosch... tussen Breukelen en Utrecht Centrum, 10 minuten oponthoud.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 Ik doe alles tegelijk. Bijna bezeten, zo wil ik niet leven. Het is zonde van de tijd. Dus wacht nou eens even. Het leven is te kort om niet verder gaan. Voor jou brand ik mijn vleugels aan de zon.